Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De situatie van kinderen die alleen naar het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gekomen... is enorm verslechterd, zegt de kinderombudsman. De staatssecretaris kreeg van haar een brief. Nou ja, wat zij zegt als laatste zin in die eh, brief is dat ze het met mij eens is dat gemeentes... Want ik heb een oproep gedaan aan gemeentes om meer eh, plekken voor AMV'ers... alleenstaande minderjarigen te leveren. En zij zegt in deze brief dat zij mij steunt in dat die eh, plekken er moeten komen. Dus mijn brief eh, ondersteunt richting gemeentes. En dat is precies wat ik ook nodig heb. Ik heb extra plekken nodig, juist als het om deze doelgroep gaat. Volgens de kinderombudsman slapen kinderen in Ter Apel op stoelen of op de stenen vloer. Kinderen zouden moe zijn, weinig eten krijgen en niet kunnen douchen. Ongetwijfeld een hoop opluchting bij drugsdealers en andere criminelen... want het Openbaar Ministerie hoeft een hoop strafzaken niet meer voor de rechter te brengen. Door een tekort aan mankracht zijn een hoop zaken op de plank blijven liggen. Het OM had de rechter daarom gevraagd om 52 zaken te beëindigen. Het gaat bijvoorbeeld om zaken van meer dan vier jaar oud... die draaien om het dealen van drugs of het hebben van een wietkwekerij. In België zijn zes mensen opgepakt voor het handelen in een illegaal medicijn voor katten. Via Facebook verkochten ze een speciale katten prik tegen corona. Het vaccin kostte zo'n 3000 euro. Maar het spul mag in Nederland en België niet verkocht worden... omdat het nog niet is onderzocht. Waarschijnlijk kwamen de prikken uit China. Mart Hoogkamer zwemt in de prijzen. Hij heeft de Buma NL Award voor meest succesvolle kroeghit gewonnen. Samen met Donny. Nee, ze hebben veel gehad. Want het zijn gewoon Donny en ook won Mark nog de prijs voor beste live show. En Donny won nog samen met René Vroger een prijs met hun nummer Bon gepakt. Het was voor het eerst dat de awards volledig waren gericht op Nederlandstalige muziek. Het weer in de loop van de avond steeds minder regen.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 Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show en deze keer hebben we een thema en dat thema is tranen, liefdesverdriet. Kortom, alles waar je zakdoek bij moet gebruiken, dat hoor je voorbij komen in de show. En zoals dus ook de volgende, Wanda Jackson 1966 en... jaar terug in de tijd. Wanda Jackson en Tears Will Be The Chaser For Your Wine. En nu country uit Nederland van de grandfather of the Dutch country, Ben Steeneker en Homes Where the Hurt Is. En daarna weer een spiegelplaat. to think I hate to go home Home's where the hurt is My sweet love is gone My life is so empty Since my bird has flown so empty Was als Roy Acuff... die eh, de volgende spiegelplaat voor het eerst opnam. En daarna zouden vele andere artiesten volgen. onder andere Willie Nelson en Hank Williams Jr. hebben er een versie van gemaakt. Maar ik heb gekozen voor twee verschillende artiesten. Eerst Rosalie Mathis en daarna Roy Dresky. Twee keer Blue Eyes Crying in the Rain. Dit is de Nashville Spiegelplaat. In the twilight glow I see by and by. Tina Adair en Won't Be Crying Over You. Bluegrass hier bij de National Radio Show. En nu in 1952 voor een van de meest bekende platen in de countrymuziek die over, die over de liefde gaat. En over liefdesverdriet. Hank Williams Sr. en You're Cheating Hard. You're cheating hard. and try to sleep, but sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you when tears come down. do. show maakte met daarin nummers over verdriet en liefdesverdriet en gebroken harten, dan mag absoluut Dolly Parton niet ontbreken. We gaan naar 1978. Dit is Heartbreaker. Ah yeah, I fell in love to that song. Too bad my wife was with me. true. I still love you and by all the stars above me. If you want me, I'll return, sweetheart, to you. There was a time when I was satisfied Nashville radio show. Don't go anywhere. Als je nou geen zakdoek nodig hebt gehad, weet ik het niet meer. Graham Parsons en Emmylou Harris met Love Hurts. En daarvoor het oudste nummer in de show, 1944. Hank Penny en Tearstains on Your Letter. En nu uh, eh, Leon Rimes en het is tijd voor... Oh, it's wat eerst een doo-wop nummer in 1958 was en door diverse artiesten in diverse genres gecoverd werd. Dit is mijn favoriete versie van Tears on My Pillow. Dit is Reba McIntyre. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. laatste spiegelplaat in deze show staat klaar. Hank Williams Sr. bracht het in 1949 uit. En 23 jaar later zou het opgenomen worden door Billy Joe Spears. En in 2020 werd de samenwerking tussen Sarah Evans en The Old Crow A Madison Show. Twee keer I'm So Lonesome I Could Cry. Dit is de Nashville Spiegelplaat. dat was de laatste spiegelplaat in deze show. En we gaan nu naar een nummer waar zelfs Elvis Presley zich aan waagde. Maar het was Johnny Tilliston die het schreef en opnam Every voor wie het een grote hit werd. It keeps right on hurting. I cry myself to sleep each night Wishing I could hold you tight Life seems so empty since you went away the pillow where you lay your head now holds my lonely tears instead and it keeps right on a hurting since you're gone and I can't help it. I don't think I can go on, and it keeps right on a hurt since you're gone. They say a man million tears You broke my heart and set me free But you forgot your memory And it keeps right on a hurting Since you're put good goodbye to pull off and miss you And my wheels keep turning And this picture keeps burning Flashing like lightning in my mind of the last time That I kissed you Dat vraagt Waylon zich af. En in 1960 waren het Flats en Scruggs die het voor het eerst uitbrachten. En voor Ricky's Cakes werd het de nummer 1 hit in 1982. Maar dit is de versie van de Lovell Sisters en Crying My Heart Out Over You. Sisters en Crying My Heart Out Over You. En er is alweer een eind gekomen aan deze themashow. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je met onze reguliere show. En ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan.